Bij ons in het café, daar is de kastelein. Net die van hasten gasten en ziet bier als medicijn. Soms ziet daar ook wel mis, dat hij niks meer kan. En dan gaan de gasten over op een rampenplan. En schreeuwen u volle borst. Nou de zo in. Wie je weer gedaan en is en te Sjöman, Wie heeft Broman. Bjerkestreek nou levert, en wie heeft dat gedaan? Ik stop nou weg met drinken en ik laat de fles nou staan. drinken en ik laat de fles nog staan. Wie heeft de in die versie bier gedaan? En loopt de schoolman en ik de broodman. Wie heeft die streek nou leverd en wie heeft dat gedaan? Ik stap nou echt met drinken en ik laat de fles nog staan. Ik stap nou echt met drinken, ik laat de fles nog staan.